Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De ouders van het mishandelde Vlaamse pleegmeisje mogen nooit meer kinderen opvoeden en verzorgen. Ze zijn volgens de AD nu ook het gezag kwijt over hun biologische dochter en een jongen die bij ze woonde. De twee kinderen zijn zelf niet mishandeld, maar ze zagen het wel gebeuren. De ouders kregen daar acht jaar cel voor. Op straat in Zwolle is een dode gevallen door een schietincident. Hulpdiensten hebben nog gereanimeerd, maar konden het slachtoffer niet meer redden. Er zijn nog veel vragen over wat er precies in Zwolle is gebeurd. Zo is niet duidelijk of de dode een man of een vrouw is. In Zaandam is een heftig verkeersongeluk geweest waar twee auto's bij betrokken waren. Daarin zaten twee gezinnen en drie kinderen. Ze zijn alle acht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze is, is niet bekend. Op de plek van het ongeluk wordt gewerkt aan de weg en daardoor is die situatie iets anders. En de nieuwe aankoop van Feyenoord, Raheem Sterling, heeft zijn debuut gemaakt in de Kuip. De Brit kwam er in de tweede helft in als invaller. Feyenoord speelde tegen Telstar en won met 2-1. Het enige smetje was dat Telstar als eerste scoorde en Feyenoord dus weer in de achtervolging moest. Het weer nu van Weer Online. De wind gaat de komende uren liggen en het koelt af naar een graad of 7. Morgen wisselvallig met regen en zon en maximaal 13 graden. En later deze week nog hogere temperaturen. En dat was het nieuws op Slam. Het is nu al zomersale bij Toei je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog 7 dagen met zomerseelkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. packages. New strip on the way, aha. Rap niggas still selling bricks. Half a cake on the way, aha. Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly man, he's on the way, aha. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, huh. Ah. Feel like I'm in Prince's house. Purple paint all on the walls, uh huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, uh huh. 22, I'm in Paris, baby. Got strippers' tits in my face, uh huh. Roll up in a bendy, I'm Christian, I'm Fendi, I'm a Prada. Big drip on the way, aha. Rap niggas still sad and bricks. Half a cake on the way, aha. Take a flight, you wanna take a lift. On the Molly man, he's on the way, aha. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight, aha. Feel like I'm in Prince's house. Purple paint all on the walls, uh huh.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 In the dark night when the hopes are low and the fear is high. There's more to life. You are not alone when you free your mind. You can see the light. There's more to life. respectful and you know that.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 Let's get down, let's get down to business. Uh. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it.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 Now you home with me it now. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van allemaal Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! Hmm. En ik word helemaal blij een hoekje aardbei. <laughs> dus we zeggen nog steeds... Hallelof voor Almof. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland?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 Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koekoek. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Krijg plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Lieve, Hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd? Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Nu bij Vibra, de nieuwe newborn collectie en meer babykleding vanaf 3,39. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Een bedrijfsidee had ik zo bedacht. Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel? En hoe bepaal ik mijn uurtarief? Weet wat je wel of niet moet regelen als je start. Met de checklist aan de slag. Op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en bifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Mm. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King. Ook lekker voordelig. Vers gebakken vezelrijk volkorenbrood. Slechts 1,69 per stuk. En maatjes haring met uitjes, 4 stuks, voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Voordeel. Aldi. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Ook lekker voordelig. Gesuikerde donuts, 4 voor maar 1 euro. En maatjes haring met uitjes, 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hands van Aldi. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Milaan en Cortina d'Ampezzo is de Olympische vlam gedoofd... en daarmee zijn de winterspelen voorbij.